Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Xi Jinping blijft de komende jaren leider van China. Vanochtend werd hij herkozen als voorzitter van de Communistische Partij. Hij gaat een derde termijn in en dat is best bijzonder. Correspondent Short Daas legt uit. Dit is um, decennia lang niet voorgekomen. na Mao Zedong uh, kwam er zoiets als collectief leiderschap. En werd het een norm, een soort van ongeschreven regel om na twee termijnen terug te treden. De macht over te dragen. Eh, daar heeft Xi vijf jaar geleden eigenlijk al meegebroken... toen er geen duidelijke opvolger klaar stond... die zich dan kon gaan warmlopen om het nu over te nemen. En ja, gezien de benoemingen die we vandaag hebben gezien... lijkt het er ook niet op dat er iemand tussen zit... die dat over vijf jaar wel kan gaan doen. Dus ja, hoogst uitzonderlijk, maar ja, het lijkt erop... Ehm, en je weet het nooit zeker, maar dat zie de komende tien jaar misschien nog wel kan blijven zitten. In Breda is een man van 31 overleden toen hij uit een rijdende bestelbus viel. Zijn vriendin zat ook in de bus. Zij is aangehouden omdat de politie niet precies weet wat er is gebeurd. De politie zoekt nog naar getuigen. Een ongeluk op een motocrossbaan in Marum in Groningen heeft een jongetje van twee het leven gekost. Een motocrosser schoot bij een sprong van de baan en kwam terecht op de vader met zijn kind. De vader en de motocrosser raakten gewond. De oprichter van Red Bull is overleden. De Oostenrijkse Dietrich Meters bedacht het meerzoete energiedrankje in de jaren 80 en werd er multimiljardair mee. Hij is ook de grote man achter het Red Bull Racing Team en zo kende Max Verstappen hem ook goed. What he has meant for me personally, but also for for the whole team, I think for all of as well, his commitment and, and love for the sport. Verstappen zegt dat hij hem eeuwig dankbaar is en vanavond rijdt hij trouwens de GP van de Verenigde Staten in Texas. Als hij die wint is het zijn dertiende overwinning van het jaar. Het weer steeds meer bewolking in de loop van de middag een paar buien. Het wordt 16 tot 20 graden. Vanavond kan het nog wat onweren en ook flink waaien. In Zeeland en Zuid-Holland moet je dus even opletten als je de weg op gaat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Wherever told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving Ik wil liever blijven naast jou Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwaad. te tellen Kan met jou niet verder als je blijft drukt op dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? ZFM. Chef is a bad mother.